Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vandaag moet duidelijk worden of de onderhandelingen in het katshuis verder kunnen. Gisteren werd het overleg tussen VVD, CDA en PVV voortijdig afgebroken. Volgens de RVD zitten de gesprekken in een moeilijke fase. Straks om tien uur komen de onderhandelaars weer bij elkaar. Als het kabinet valt, moet de Tweede Kamer afspraken maken over bezuinigingen en hervormingen. D66-leider Pechtold zei dat bij Pauw en Witteman. Hij denkt dat verkiezingen op zijn vroegst in oktober haalbaar zijn. Verkiezingen in juni, zoals PvdA-leider Samson bepleit in Nieuwsuur, zijn volgens Pechtold niet haalbaar. Vier Amsterdamse huurders hebben een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Ze zijn het er niet mee eens dat de huren extra mogen stijgen als mensen een hoger inkomen hebben. Veel woningcorporaties vragen aan de Belastingdienst hoeveel hun huurders verdienen. Verdienen ze meer dan 43.000 euro per jaar, dan kan de huur met 5% extra omhoog. Volgens de vier Amsterdammers is voor de maatregel geen wettelijke basis. In het Surinaamse parlement is toch een meerderheid voor amnestie voor de verdachten van de decembermoorden. Ook de coalitiepartij van Paul Somohartjo steunt de amnestiewet. Somohartjo zegt dat hij rust wil in Suriname. Het parlement bespreekt de wet morgen achter gesloten deuren en maandag in het openbaar. In een ziekenhuis in Nashville is de Amerikaanse banjo-speler Earl Scruggs overleden. Hij introduceerde een snelle stijl van spelen die een voorbeeld werd voor bluegrass muzikanten. Beroemde muziek van Scruggs is de tune van de tv-serie The Beverly Hillbillies en de soundtrack van de gangsterfilm Bonnie and Clyde. Earl Scruggs was 88 jaar. Op de bodem van de Atlantische Oceaan zijn de raketmotoren van de Apollo 11 ontdekt. Dat is de Apollo waarmee Neil Armstrong in 1969 naar de maan ging. De motoren van de eerste trap van de raket liggen op ruim 4 kilometer diepte.